aan de Europese Unie. Kamerlid Verhoeven zei in een debat met premier Rutte dat het kabinet geen loze beloftes moet doen. Door de brexit ontstaat er een tekort op de Europese begroting, want Groot-Brittannië is een grote netto-betaler. De Europese Commissie wil dat tekort aanvullen, maar Nederland ziet liever dat de EU bezuinigt om de begroting sluitend te krijgen. Kledingbedrijf Suit Supply heeft sinds gisteren zo'n 15.000 volgers verloren op sociale media. Volgens het bedrijf is de nieuwe reclamecampagne de aanleiding. Die heeft een homoerotisch karakter. Op een van de foto's zijn twee zoenende mannen te zien. Kennelijk zijn veel volgers daar niet van gediend. Suit Supply is van oorsprong een Nederlands bedrijf en is actief in 24 landen. Overigens krijgt de reclamecampagne op sociale media ook veel bijval. De organisaties die aangifte deden tegen de tabaksproducenten zetten hun strijd voort. Advocaat Benedict Fiek stapt naar het gerechtshof in Den Haag om alsnog vervolging af te dwingen. Vanochtend zei het Openbaar Ministerie dat het geen mogelijkheden ziet om een strafzaak tegen de tabaksproducenten te beginnen, omdat sigaretten legaal zijn, ook al zijn ze schadelijk. Enkele tientallen werknemers van het kolenoverslagbedrijf EMO hebben actie gevoerd in het stadhuis van Rotterdam. Ze willen dat er een compensatieregeling komt... nu de kans bestaat dat de kolenoverslag wordt verminderd. Ze vrezen dat ze hun baan kwijtraken. In de gemeenteraad van Rotterdam wordt vandaag gepraat over de overslag. Shorttrackster Suzanne Schulting heeft goud gewonnen op de 1000 meter. Het is voor het eerst dat Nederland Olympisch goud wint op het onderdeel shorttrack. De 20-jarige Schulting begon in de tweede positie, maar reed al snel op kop en gaf de eerste plek niet meer af. Het weer dan nog, het is vrij zonnig en droog, alleen in het noorden meer bewolking. Morgen en in het weekend een snijdende oostenwind en op de meeste plaatsen zon. Dit was ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A27 van Utrecht naar Breda staat tussen Lexmond en Werkendam nog een file met een half uur vertraging.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 Luister maar even goed naar de melodie. De tekst verschilt enigszins, maar het is wel hetzelfde nummer. Uh, veel plezier trouwens. Nog het komende uur met Matchbox. gypsy. Four o'clock in the morning, I was sleeping in my cell. I heard a whistle blow. fire across the prison floor. Warden came in with a big Tommy gun. Bang, bang, bang. in the air. You don't stop this ride, you all gonna get the chair. Two gun Matilda said it's too late to quit. Pass the dynamite, Molly, cause now this music lit, there's a ride. militia to help them win the fight. Drove up to the prison in the middle of the night. Agent of a trooper, he looked so tall and fine. All the chicks went crazy up in cell block number only free speech, and later on at People's Park, the winds of change fanned into flame, student demonstrations spark. Down to Isla Vista, where police felt so harassed, they called the special riot. Jackson State, brother. Learn not to say nasty things about Southern policemen's mother. Nothing much was said about it, and really next to nothing done. The pen is mightier than the sword. 1970 when Riley turned a riot up at Kent State University. They said the students scared the guard, though the troops were battle dressed. Four martyrs earned the new degree, the bachelor of bullets. I know we're all fed up with useless wars and racial strife. begonnen tweede uur met Wanda Jackson en eh, Riot in Cell Block Number 9 uit 1961. En het nummer werd geschreven door eh, Lieber en Stoller. En het was de bedoeling dat de Beach Boys dit nummer zouden opnemen voor het album Surf's Up. Daar kwam het niet van. En in 1970, toen eh, was er in Amerika weer een schietpartij gaande op een campus van een universiteit in Ohio. Er werden vier ongewapende studenten vermoord door de Ohio National Guard op 4 mei 1970. En toen heeft Mike Love van de Beach Boys de tekst aangepast van het nummer Riot in Cellblock nummer 9. En toen werd het Student Demonstration Time uit 1971. We gaan even tot rust komen met uh, Ned Miller. From a jack to a king. From loneliness. jack to a king. With no regret, I stacked the cards last night. And Lady Luck played her hand just right to make me king of your heart. For just a to a king. From loneliness to a wedding ring. I played an ace and I won a queen. You made me king of your heart. to a king. From loneliness to a wedding ring. I played an ace and I won a queen. You made me king of your heart. Het was uh, eh, From a Jack to a King door Ned Miller. En dat kwam uit 1963 en was een one-hit wonder. En trouwens over One Hit Wonders gesproken. Ook deze is, eh, valt onder die categorie uit 1978. De dames Elvia en Donna, zusters, ze waren 17 en 18 jaar... en schreven zelf de tekst voor Uptown Top Ranking. them I know and nooit meer iets van de beide dames vernomen. LTA en Donna en Uptown Top Ranking. Een one-hit wonder dus. Eh, we gaan naar een top 100 hit uit 1978. Komt van Nederlandse bodem Long Tall Ernie en de Shakers. The Golden Years of Rock and Roll. Journey en zijn Shakers and the Golden Years of Rock and Roll. Dat was het jaar 1978. We gaan naar 1965 naar een compositie van Smokey Robinson. Hij schreef het samen met de heren Moore en Tarplin. En hij schreef het voor Marvin Gaye. I'll be doggone. you my baby, baby. But if I ever caught you running around. Baby. And i be doggone if you ain't warm as a breath of spring. Huh? Baby. And if we live to be a hundred years old, if you ever let that And I'll Be Doggone. En dan gaan we nu luisteren naar twee tracks van het album Let It Be. En dus zijn we toe aan The Beatles. En we luisteren naar One After 909 en The Long and Winding Road. Volgende week de laatste twee van Let It Be. En dan zijn we klaar, ja. lead me to de Beatles met eh, The Long and Winding Road. En daarvoor hoorden we One After 909. Volgende week nog For You Blue, een compositie van George Harrison. En Get Back van Paul McCartney. En dan hebben we de hele catalogus van de Beatles gehad. Alle singles en alle LP's. Yep. Ehm, als er een feestje is, dan kun je mij altijd vinden in de keuken. Hier is Jonah Louie met zijn uh, hit. Tenminste... Als die wil komen. Ja. I'm no good at chatting up and always get rebuffed. Enough to drive a man to drink. I don't do no washing up. I always leave the stuff piled up, I piled up in the sink. But you but now I'm all alone, living on my own. What am I supposed to do?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 Tommy James en zijn Chandels. Uh, we gaan weer drie nummers draaien van de top 100 van nederpop, nederbeat hits uit de periode 1965-1980. We zijn toe aan nummer 85, daar staan eh, Shocking Blue met Blossom Lady. Op 84 Albert West met Ginny Come Lately. En op 83 Tumbleweeds met Somewhere Between. Veel plezier. just a couple of days ago. I only met you and I want your you just a couple of days ago. And oh, my love for you is no more room to grow. Jeannie, come lately. become lately in the middle Tumbleweeds and Somewhere Between. En daarvoor Albert West met Ginny Come Lately. En daarvoor weer Blossom Lady van Shocking Blue. Drie nummers uit de Nederpop Nederbeat Top 100. Volgende week weer drie. satin noir sur son teint blanc. À vous peignoir que c'est troublant. Oh, oh, oh. à vous c'est troublant. Je noirais bien si pour dix ans, mais j'en prendrais pour cent dix ans au moins, au moins cent dix ans. Hélène, je suis pas Verlaine, mais je t'écris quand même. moi devenir ton amant. vaak dat we Franstalige nummers gaan draaien... maar eh, vandaag hebben we het gewoon wel gedaan... want het is te leuk om niet te draaien. Belle Hélène van Julien Clerc uit 1987. en top 100 hit uit 1985 nu, Tina Turner. We don't need another hero. is coming. All else are castles built in the air. film Mad Max Beyond Thunderdome... waarin Tina de hoofdrol speelde samen met Mel Gibson uit 1985. Eh, we hebben nog een minuutje de tijd voor eh, Get Down Tonight van Casey en de Sunshine Band. Paul en Mary Ford en de Bye Bye Blues. Einde van deze matchbox van 22 eh, februari 2018. Zometeen van 4 tot 6. In ieder geval Hans, want hij is er al wel. Misschien dat Ro ook nog komt, maar dat merken we vanzelf. Toch Hans? Ja, dat, dat merken we vanzelf. Nou, in ieder geval eh, een bijzonder fijne uitzending geweest voor Hans.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 Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Een echtpaar uit bergen heeft celstraffen gekregen... voor het uitbuiten van een zwakbegaafde man. Acht jaar lang moest hij bijna elke dag